Juri met het NOS-journaal. Wubbo Okkels heeft voor zijn dood nog een laatste brief geschreven... waarin hij mensen oproept een ander pad te kiezen. De brief staat in het AD. Okkels schrijft dat de vernietiging van de aarde en de mensheid moet stoppen. Volgens hem heeft de industriële revolutie de mensheid in een ongewenste situatie gebracht. De natuur wordt kapot gemaakt en daarom moeten mensen volgens Okkels hun leven veranderen. De astronaut overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Hij was 68 jaar. Bij een busbrand in Colombia zijn zeker 32 kinderen omgekomen. De groep was op weg naar huis na een kerkbezoek in het noorden van het land. Veel slachtoffers zijn jonger dan 14 jaar. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Terreurgroep Boko Haram is bereid om meer dan 100 ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes vrij te laten. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. In ruil wil Boko Haram dat gevangen genomen strijders en familieleden vrijkomen. Eerst werd de vrijlating van commandanten geëist, maar dat is onbespreekbaar voor de Nigeriaanse regering. Vanwege de ramp met een veerboot wordt de kustwacht van Zuid-Korea ontmanteld. Vorige maand kwamen bijna 300 opvarenden om het leven toen de veerboot zonk. Veel mensen vinden dat de kustwacht te traag reageerde. President Park biedt excuses aan en zegt dat de taken van de kustwacht worden overgenomen door de politie en een nieuwe veiligheidsorganisatie. Nederlanders helpen in Servië en Bosnië bij de bestrijding van de watersnood. Twee experts kijken onder meer hoe het waterpeil omlaag kan. De zware overstromingen op de Balkan hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Het weer, het is ongeveer 10 graden en plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Overdag veel zon, af en toe bewolkt, het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wordt het zomers warm en is er meer bewolking. In de loop van morgen kan er in het westen en zuiden een enkele bui vallen. Dit was het in westen.